Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De bosbranden die Bosnië al weken teisteren... worden verergerd door de hittegolf die er heerst. Rond de stad Bratunac in het noordoosten is de noodtoestand afgekondigd... omdat de stad door bosbranden wordt bedreigd. In het zuiden van Bosnië zijn er vier bosbranden. Ook in Servië en Kroatië schommelt de temperatuur rond de 40 graden... wat tot problemen leidt. ABN AMRO neemt maatregelen om fraude via internetbankieren tegen te gaan. De bank blokkeert voor de meeste klanten de mogelijkheid om geld over te maken naar het buitenland. Wie toch geld wil overmaken, kan dat zelf instellen. Begin volgend jaar komt er een vergelijkbaar systeem voor pinnen in het buitenland. Klanten kunnen dan instellen of ze alleen binnen Europa kunnen pinnen of in de hele wereld. Onlangs bleek dat internetbankieren bij ABN AMRO gevoelig is voor fraude. De fraude is mogelijk bij klanten die het digitale betaalapparaatje van ABN AMRO, de Identifier 2, via een USB-kabel aan hun computer hadden gekoppeld. Het Amerikaanse congreslid Todd Aiken blijft in de race om een senaatzetel voor de staat Missouri. Hij ligt onder vuur sinds een omstreden uitspraak over abortus afgelopen zondag in een tv-programma. Eken zei toen dat verkrachting zelden tot zwangerschap leidt. Sindsdien wordt de druk op Eken groter om zich terug te trekken. Zelfs de republikeinse presidentskandidaat Romney roept Eken zich op zich terug te trekken als kandidaat. Maar Eken is dat niet van plan. In een YouTube-video vraagt Eken om vergiffenis. Verkrachting is een verschrikkelijke daad. Ik heb de verkeerde woorden gebruikt op de verkeerde manier. En daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan, zei Eken. Het weer vannacht bijna overal droog.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 naar een nieuw seizoen. Ja, eh, want eh, vannacht kijken we nog één keer terug op het vorige seizoen. De komende twee uur hoort u de muzikale hoogtepunten van vorig jaar. Zometeen de Secret Love Parade en Jeroen Kant. Maar we beginnen met het heerlijke bombastische geluid van Ben Kaplan. Hij komt uit Canada, had een enorme baard... en vroeg of het laatste nummer net wat langer mocht duren dan gepland. Nou, dat mocht zeker en het resultaat was overweldigend. said, Don't go to bed with strangers. Don't Human suffering is an ocean, and it's dark at the bottom of the sea. And there's no such thing as a stranger calculated. I always have waited for something just out of reach. And I to myself am a stranger. My heart Stranger van Ben Kaplan. Zoals hij dat live speelde bij ons in de studio toen hij daar was. En dan is bij ons, bij het programma, nog steeds wakker. Wat eigenlijk eh, op eh, de niet-zomerse dinsdagnachten altijd wordt uitgezonden op Radio 1. Het nieuwe seizoen wordt hard aangewerkt achter de scherm bij WNL. Het gaat bijna beginnen en ik kan u beloven dat er natuurlijk zoals de voorgaande twee jaren ook altijd weer muziek in de nacht zal zijn. En die muziek die staat vannacht tot vier uur in ieder geval centraal in ons programma. We kijken naar het afgelopen seizoen. Dus eigenlijk wat er tot aan juni bij ons in de studio is geweest. En de hoogtepunten, die, eh, die zenden we nog één keer uit. En Ben Kaplan, de Canadees, was zeker een hoogtepunt. Ja, en als u een beetje geschrokken bent van, eh, van het eerste nummer van eh, Ben Kaplan... Stranger, dan valt het allemaal bij zijn tweede nummer nog wel even. Zometeen hoort u ook nog The Secret Love Parade en Jeroen Kant. Maar eerst nog een keer Ben Kaplan en Beautiful. Go out tonight, the moon is bright. The rain is right, you're out of sight. I won't be near you. Let's go on a date, don't hesitate. This could be great, it's not too late. I wanna be near you. But dance in the rain, it's not insane. Let me explain, come pick my brain as long as I you. You tell me that we're too different, darling. How can you be sure? How can you know it be I if you and I never were? All I know is that you're beautiful. You seem like a beautiful soul and I could be wrong, and we won't get along. But I've got to know for sure. So come be with me, our time is free, baby. Let's see if we could be something beautiful. Yeah, come take a chance, a quick romance. Let's dance, surrender to circumstance, and become. forever, but darling, how can you be sure? How can you know what we are if you and I never were? All I know is that you're beautiful. You seem like a beautiful soul. And I could be wrong and we won't get along, but I've got to know for sure, yeah. Darling, how can you be sure? How can you know what we are if you and I never were? All I know is that you're beautiful. You seem like a beautiful soul. And I could be wrong and we won't get along. But I've got to know for sure. De nog steeds wakker muzieknacht met Anne de Jong en Teun Verstegen. be told, told, told. Said you quit, but you're still small. You don't seem old, but now you're old. You've got wisdom in your soul, and the way you say hello just reminded me of home, and the way you're standing there. Hide your money, hide your fear. The Victoria things are here and the way they love to meet. It's gonna blow you off your feet. Said they feel those hands with me. Said that we were truly free in the shadows of our trees. But the way we're spoken of, looked upon from high above. Well, there's love, but that's not love. Secret Love Parade. En de Victorians Are Here, zoals ze dat eh, volgens mij alweer vorig jaar oktober, zo'n beetje eh, november zal het misschien zijn geweest, bij ons eh, bij Nog Steeds Wakker in de studio speelden. Ze hadden het ooit geprobeerd om met z'n drieën op reis te gaan. maar ze hadden een klein autootje waar alles in moest passen. En nee, een drummer, die kon daar niet meer bij. Dus ze moesten maar gewoon de twee dames samen in de auto. En de, de, drummer werd vervangen inderdaad door de drumcomputer. Dat was <laughs> waarmee ze op pad gingen. het, het, ze waren ook zo lief. Ja, dat was, zo fijn. Het is altijd heel erg fijn om ook een keer vrouwen in eh, de, show te hebben. Teun is onze muzieksamensteller bij WNL. Dus mijn vraag bij deze ook maar gewoon op Radio 1 is... Teun, lekker veel vrouwen volgend jaar in. Eh, ik, eh, ik ga mijn best doen, maar de ervaring leert wel een beetje... dat het, het grootste deel van de muziek op een of andere manier... toch net iets meer van mannen komt. Mm, ja, goed. Ik zeg niet dat ze beter zijn, maar het is <laughs> meer... Wat, wat, ja, wat het aanbod brengt, dat brengen wij ook. Door met de muziek hier nu op de WNL Muzieknacht. Jeroen Kant, daar gaan we naar luisteren. Jeroen Kant kwam in zijn eentje aan in de studio. Normaal gesproken nemen bandjes, ook als ze eh, alleen zijn singer-songwriters... altijd wel iemand mee, gewoon voor de gezelligheid. Maar Jeroen Kant dacht dat dat niet nodig was. Hij vermaakte zich uiteindelijk prima met alle mensen achter de schermen... en met ons ja, het eigenlijk tussen de items door. En eh, wat overleven is gewoon een ontzettend aardige man... die ontzettend leuke en lief liedjes schrijft. Zometeen hoort u Lisa hier op Radio 1. Maar we beginnen met Mijn mooiste, mijn liefste, Mijn alles, mijn bruid. zijn niet getrouwd, we dachten het lot. Haar laat het koud, zij gelooft niet in God. Al is mijn geest nog zo sterk, het vlees blijft zwak. En ik weet wel, het is erg, maar haar huid is zo zacht. En haar ogen, als een engel, mijn vriend, van boven gezonden Waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden. waar heb ik dit aan verdiend? In de donkere nacht staar ik stil voor me uit. Moe van het wachten, maar morgen wordt ze mijn bruid. Voor haar wil ik sterven voor haar door het vuur, ja, voor haar wil ik werken. Mijn leven lang, ieder uur, want haar ogen als een engel, een vriend. Van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden waar heb ik dit aan verdiend? Met een ring in mijn hand naar haar huis verderop Zag ik haar met een ander aan het rand van het bos Zijn hand op haar heup en hij kuste haar mond Mijn ziel in de kreukels en mijn hart op de grond Want haar ogen als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Hij blies als eerste zijn laatste adem uit Man, wat ging ik de keer met die steen in mijn vuist. Als tweede mijn liefste, en wat schreeuwde ze luid. Mijn alles, mijn liefste, mijn mooiste, mijn bruid. En haar ogen, als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen als een engel, mijn vriend. Naar boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, naar boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Lisa heeft haar vader nooit gekend. Want toen haar moeder vertelde dat ze zwanger was van hem werd hij wit tot aan zijn oren. Hij had nog nooit zo hard gerend. Haar moeder als de engel die ze was, besloot haar kindje toch te houden. Want ze wist heel zeker dat ze van haar kind zou houden. Het was meer een zegen dan een last. En dus op een dag vol regen in april werd Lisa geboren. Maar wat het toeval nu net wil, ze had precies haar vaders ogen. En moeders hart stond even stil. Op een dag wou Lisa weten hoe het kwam. Dat ze haar vader nooit gezien had waar die heen gegaan was dan. En of die ooit nog terug zou komen. En waarom duurde dat zo lang? Dus moeder zette Lisa op haar schoot. Ze keek haar in de ogen, zei al ben je niet zo groot. De waarheid mag je weten, je vader die is dood. Hij is gaan varen op de grote oceaan. Er was een hele zware storm en zijn schip is toen vergaan. Je zal je vader nooit meer zien, schat. Je zal je vader nooit meer zien, schat. Je zal je vader nooit meer zien, schat. Zo is het gegaan. vraag of papa ooit gevonden was. Wist haar moeder niks te zeggen en dat vond Lisa nogal kras. Dus ze besloot hem te gaan zoeken, maar naar zwemles pas. Zo gezegd was dit keer zo gedaan. En met een broekzak vol met kwartjes kwam ze in Scheveningen aan. Daar is ze bij de kijken de pier gaan staan. Tot op vandaag de dag kijkt Lisa over zee. Maar waar haar vader is gebleven, daarvan heeft ze geen idee. Dus ga je ooit naar Scheveningen? Ga je ooit naar Scheveningen? Ga je ooit naar Scheveningen? Neem wat kwartjes mee. Een soort eh, sprookjes op muziek zijn het wat mij betreft. De verhalen en de liedjes van Jeroen Kant. En bedenk goed bij alles wat hij tot vier uur hoort op Radio 1. Het is allemaal live gespeeld bij ons in de studio. Niks opgenomen of van cd afgespeeld. Het zijn allemaal live opnames die we u nu zo terug laten horen. En als je van die bands live in de studio hebt... dan kom je ook wel eens tegen een probleem aan. En het is dat er smiddags om vier uur eentje belt... Eh, ja, ik zou vannacht langskomen, maar sorry, ik ben ziek. Ik kan er helaas toch niet bij zijn. En eh, dan moet je heel snel op zoek naar een nieuwe. En eh, die vonden we toen ook... het was ergens een, een, dinsdagmiddag, een beetje koud... En we kwamen Neighbor Neighbor tegen. En die wilde maar al te graag langskomen. Het was Ooit goed ook, hè? het was fantastisch. Ooit zo wat. Toen Neighbor Neighbor, Make Her Sway. Well, it's easy to say that rock and roll doesn't suit you, but it's selfish and lazy to be saving my hands. But I don't like what I'm doing. I'm holding you down, wrapped around my finger. I'm holding you down. Oh, it's easy to say and everybody's changing, but I don't wanna wake up sitting next to my change. Cause I don't like what I'm doing. I'm holding you down, wrapped around finger, I'm holding you down. saying everybody's changing, but I don't wanna wake up sitting next to my change. Cause I don't like what I'm doing. I'm holding it down. Wrapped around my finger, I'm holding it down. Take his way, leave us satisfied. I said, oh. steeds wakker muzieknacht. 6 september 2011 mocht Ojo bij ons het officiële seizoen van Nog Steeds Wakker openen. Ze sleepte behoorlijk wat instrumenten eh, mee de studio in, maar dat was het zeker waard. Eh, door met de muziek nu van Lieve Bertha, want eh, zij gaan heel erg goed nu. Eh, heel veel van de bandjes, of heel veel, een aantal van de bandjes die bij ons komen... die doen mee aan de grote prijs. Dat begint eh, regionaal, dan wordt het steeds groter. Dan, eh, als ze doorkomen naar de eerste volgende ronde, dan ga je kijken naar de provincie. Daar is Lieve Bertha doorheen gekomen en dan ga je naar het landelijk geheel. En Lieve Bertha staat op dit moment tweede in de stremronde van de Grote Prijs. Ze hebben hem bijna te pakken. Ga naar www.groteprijs.nl om deze beste heren naar die nummer 1 ja, ah, Er moet nog wel een, een, een concertavondje aan vooraf gaan, eh, geloof ik. Maar joh, ah, eh, wat ze hier hebben laten horen... Het gaat heel erg goed met ze. En het is denk ik niet alleen de muziek... maar ook gewoon het niet aflatende enthousiasme van deze twee heren. Lieve Bertha, het zijn twee jongens uit Arnhem. En ze zijn ongelooflijk enthousiast en energiek. En ze maken hele lieve, springerige, Nederlandstalige popliedjes. Deze speciaal voor Teun Verstegen die nu naast me zit. Wat ben je mooi. Wat ben je mooi in je pas gekochte kleren. Wat is het fijn om elkaar nu weer te zien. Wat is het anders nu we niets meer samen delen. Wat is het beter om je vrij en blij te zien. Want je loopt nu veel sierlijker dan anders. En je barst nu weer van de energie. Je klinkt ook veel opgelucht en lijkt het dus uit elkaar gaan bleek de beste therapie. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten. Dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd. Het was een flop, het was een hele koude kermis. Jij was een feeks en ik een hele nare vent. Je bent veel leuker en veel mooier op een afstand. Zo van veraf kunnen wij prima met elkaar. Als ik niet beter wist, zou ik je weer beminnen. Maar ik weet beter en ons samen zijn is klaar. Als ik nog zo'n vrouw zou treffen, word ik homo. Of ik forceer me tot een nieuwe celibaat. Want zeg nou zelf, je was niet bepaald een engel. Ik luister voortaan naar mijn moeders wijze raad. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd. Het was een flop, het was een hele koude kermis. Jij was een feeks en ik een hele nare vent. Wat waren wij een heerlijk slechte combinatie. Als ik terugdenk, denk ik fijn, het is voorbij. Toch zou ik nooit zeggen dat ik het berouwde. Want ik heb veel van jou geleerd en jij van mij. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten Dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd Het was een flop, het was een hele koude kermis Jij was een feest en ik een hele nare vent Het was niet jij, het was de slechte combinatie Het was het gebrek aan een sprankje harmonie ik weet ook jij zal ooit je prins en paard ontmoeten wie dat ooit zou kunnen wezen, weet ik niet. Wat ben je mooi in je pas gekochte kleren. Wat is het fijn om elkaar nu weer te zien. Wat is het anders nu we niets meer samen delen. Wat is het beter om je vrij en blij te zien. Ik kan geen tosti hamkaas meer zien, want ik kom hier te vaak. Ik schiet mijn blikken naar Jacqueline, en op een dag schiet ik raak. Ik denk nog vaak aan die eerste keer, het was een broodje filet. Toen hielp je mij en ik wilde meer, dus ik bestelde een thee. Zie je dat je me aankijkt en je twijfelt en je loopt toch door. Kom op, blijf me niet negeren. Ik zie best dat je me leuk vindt hoor. S'nachts zie ik jou met een emmers op. Je boem mijn tafeltje schoon. Ik krijg dat beeld niet meer uit mijn kop. Nee, dit is echt niet gewoon zie dat je me aankijkt en je twijfelt en je loopt toch door. Kom op, blijf me niet negeren, ik zie best dat je me leuk vindt hoor. Oh, Jacqueline, ik wil meer van jou dan alleen broodjes en thee. Ik wil met jou door het park lopen, eentjes voeren. Ik wil meer dan alleen bij je pinnen, ik wil bij je naar binnen. Je huis in en samen een filmpje loeren. Ik heb ondeugende schoenen aan en het pak van mijn broer. Ik heb ook mijn haar in een kuif gedaan. En dat staat me wel stoer. Oh, ik zie dat je me aankijkt en je twijfelt en je loopt toch door. Kom op, blijf me niet negeren. Ik zie best dat je me leuk vindt hoor. Een broodje pal en een bakkie pleur. Jij zegt en anders nog iets. Alright. En ik als kansloze bechamel. Zeg nee, bedankt. Verder niet. Oh. One, two. Oh, ik voel dat je me nakijkt en ik twijfel en ik twijfel. Oh, ik voel dat je me nakijkt en ik twijfel maar ik loop toch door. Vijf minuten over half drie. U luistert nog steeds naar Radio 1, de WNL Muzieknacht tot vier uur. Ja, kijken wij eigenlijk terug op een eh, seizoen nog steeds wakker... en dan vooral de muzikale hoogtepunten. U hoorde Lieve Bertha en eh, wij zijn een beetje fan. Dus ik zeg het nog één keer, www.degroteprijs.nl. Dan kunt u op ze stemmen en hun dus die grote prijs geven. Dan geven ze nog net even die extra boost om ze, nou ja, laten we zeggen, ook overdag op de radio te krijgen. En iemand die al een, eh, nou, een stukje verder is gegroeid dan die Bertha... is eh, een van onze favoriete nachtgasten, Ralf de Jong. In seizoen 1 was hij erbij, in seizoen 2 was hij erbij. En volgens mij heeft hij ook al wel een beetje de belofte gedaan... dat hij er in seizoen 3 ook bij was. Eh, en hij kwam hier en het was de tijd dat Harry Muske net was overleden... We hadden het er nog over gehad dat hij misschien wel de nieuwe Harry Musquet kon zijn, moest zijn, wilde zijn. En toen ging hij nummers spelen en dat heette Harry. Maar ja, ging het over Harry, Anne? Nee, ja, dat is het gekke. Ralf de Jong hebben we het natuurlijk over. Of natuurlijk, we hebben het over Ralf de Jong. En, dat is een bluesartiest, maar ook echt in alles. Hij is een hele aardige man en een fantastisch gitarist. Maar hij is een beetje vaag. En dus inderdaad, oh, oh het nummer Harry dat hij net geschreven had na het overlijden van Harry Muske. Harry Muske natuurlijk van QB en de Blizzards. Eh, eh, maar hij wist niet over of Harry ging. Maar het ging wel over een overleden muzikant. Dat, zover kwam niet. Nou, het was in ieder geval een memorabel gesprek dat we met hem hadden. Maar vooral ook een memorabel nummer. Dit is Harry van Ralf de Jong. world is torn. Black night. Was sitting on the roof, and he heard the moon walking on my head. The sea was shining in a burning light unknown to me. i never held a close watch to myself. And down in the water, I, I said. lying in the water. There was no hope for me. I couldn't lose my tears. And down in the water. body loaded. His body loaded. And there was a man about to lose his body. And down in the water, and down in the drain. He said, There is no other light here than a man with no hands. Shook up in the middle of the night, night, with the mercy burning on his side. And the light is shining on, on me, on, on me. The light is shining on me on me. And down in the water, he said. He said his mind was torn. Pick up your clothes, go back home, boy. Leave your body lying on the floor, down in the water, down in the drain. said, There is no other light here than a man without hands.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 was out at sea, been traveling beneath the radar. There was silence and me beneath the radar. All those terrible secrets are trapped. a bit. So later, you should know that I've waited and waited while I was out at, out at, out at.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 Minx Pretty Heroes, zoals zij dat hier speelde bij, eh, op Radio 1, nog steeds wakker. Ik weet nog heel goed, ze kwamen eh, uit uh, Tivoli. Daar hadden ze net een voorprogramma gespeeld van Sebia. En het was prachtig. En eh, het is ook nog actueel om dit te draaien. Want ze stonden afgelopen weekend op Lowlands. Ze begeleiden daar Connie Jansen Dans, een dansprogramma. En zij verzorgden daar de muziek. Genoeg reden om te blijven luisteren naar Mink's Pretty Heroes.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 was mijn eh, oude stagebegeleider, ja. Nou, daarmee komen we bijna aan het eind van het eerste uur... van de nog steeds wakker muzieknacht. U hoorde Take Me. En dan gaan we verder met de allerlaatste van het eerste uur. En dat was een buitenlandse. Een van, we hebben twee buitenlanders gehad volgens mij dit seizoen. En uh, nou, buitenland, het is België, maar toch. Het zesde metaal, uh, het tweede album Ploegsteert kwam uit. En dat was dit uh, de titeltrek van. Het was voor de korst dat je hier in dag in Ploegsteert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb u bien uit al afgescoren. Midden over het stuur van uw driewieler geboren wordt nog ging nog niet veel wind. En voordat je het wist, je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld. Ik wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten. Die en al vaster dan het ander. En in ploegstert zei de paster, kwesten van niets. Mijn hot is van hoe sprog met de fiets me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan. Ga niet onthogen, om, er staan. Ga niet onthogen. En het volk zeker kijk hier komt een man. Talent rupt er in druppels van. Wij hem hier macht. Ambitie trekt het bovenmoed. Ze zijn op te verwarren een proportie en een poete vete chique Het was leven heb te groot verzet. probleem van slechte man, ze staan altijd klaar. Als hier naar chageraars en al dat ton als messen wie of wat of waar. Uw jenneste verklaring, misschien zet ik gewoon zo in mekaar was weer wereldnieuws. Ze pakten nu om mee, lek een bandiet.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 De woorden kwel u nooit meer zien, klinkt het in ieder taal. Het is doen zonder moorden, dat zonder advocaat voor het tribunaal. Dat ze het de mond kwam van de moeder van uw dochter, waaruit verdient. Hij slot zal niets ontzien, die laatste dag met dochter lief.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 Kom alweer een kader staan. Kom alweer een kader staan. Kom alweer voor de geboorteplaats van de Belgische wielrenner Frank van den Broeke. Ploegsteert. En ik geloof dat het dorpje eerst in Vlaanderen lag... en toen in Wallonië en toen toch weer in Vlaanderen... om daarna weer naar Wallonië te verhuizen. Ja, en dat kwam erop neer dat die man bijna niet te verstaan was... omdat het een West-Vlaams accent was waarin hij praatte. Het was in ieder geval een hele belevenis dat eh, het zesde metaal eh, bij ons in de studio was. We hopen volgend seizoen eigenlijk ook wat meer Belgische artiesten te hebben. We, gaan, we gaan de Belgische markt ontdekken. Zo eh, moet dat gaan lukken. Volgend uur nog heel eventjes terugblikken. Nog één uurtje muziek op uw radio. Dat na het nieuws van de NOS. Omroep WNL. Op Radio 1.